12 uur. Kees Groot met het NL. Links-kiezers zien het liefst Jolande Sap als lijsttrekker. Volgens een peiling van Maurice de Hond heeft 56% van de achterban een voorkeur voor Sap... tegen 23% voor uitdager Tovik Dibi. Bij het CDA gaat de strijd nog steeds tussen Siebrand van Haarsma-Buma en Mona Keizer, zegt de Hond. In het proces tegen Ratko Mladic zijn de aanklagers van het Joegoslavië-tribunaal begonnen met de behandeling van de zaak Srebrenica... De aanklager heeft als getuige tegen Mladic de voormalig Bosnisch-Servische officier Nikolic opgeroepen. Nikolic heeft verklaard dat hij deelnam aan vergaderingen met Mladic waarin werd besloten tot de moord op de moslimmannen van Srebrenica. De Vereniging Nederlandse Gemeenten denkt dat het vijfpartijakkoord de lagere overheden veel geld zal kosten. Provincies, gemeenten en waterschappen krijgen minder geld door de bezuinigingen op de rijksbegroting. Daarnaast worden ze verplicht hun spaargeld bij het ministerie van Financiën te stallen. De kans is groot dat ze dan een aanzienlijk lager rendement krijgen dan bij een gewone bank, zegt de VNG. In het noorden van Pakistan zijn twee vliegtuigen van de luchtmacht op elkaar gebotst. De vier bemanningsleden zijn omgekomen. Een van de vliegtuigen kwam in een woonwijk terecht, daar raakten zeker twee mensen gewond. De toestellen waren opgestegen van een luchtmachtbasis zo'n 100 kilometer van Peshawar. Ooggetuigen zagen de vliegtuigen overkomen, elkaar raken en neerstorten. In de VS zijn voor het eerst meer baby's van etnische minderheden geboren dan van blanke Amerikanen. In de twaalf maanden tot juli 2011 was 50,4% van de baby's gekleurd. Twintig jaar geleden was het aantal aandeel baby's van minderheden nog 37%. Latino's zijn de grootste minderheid in de VS. Ze zijn gemiddeld jong en daardoor is het geboortecijfer in die groep hoog. Het weer zonnig in de loop van de middag wat stapelwolken, maar het blijft wel droog. Het wordt 12 tot 16 graden. Morgen meer bewolking en in de middag en avond enkele buien. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Gooimeer en Blarikum 5 kilometer na een ongeluk. De rijstroken zijn weer open. Daarna vielen rijden tussen Soest en Eembrug over 2 kilometer. A12 Utrecht-Arnhem tussen Lunette en Driebergen 2. Naar Amersfoort op de A28 bij Den Dolder 3 kilometer en voor Soesterberg 2. Op de N57 Rotterdam-Ouddorp bij Hellevoetsluis 2 kilometer.